Levi van Eck met het NOS-journaal. FC Utrecht wil dat het dak van het stadion Galgenwaard nogmaals wordt gecontroleerd. Het stadion is door dezelfde bouwers gebouwd als het AZ-stadion... waarvan een week geleden een deel van het dak instortte. Een eerste visuele inspectie van het Utrechtse stadion deze week... leverde geen bijzonderheden op, maar de club is er niet gerust op. FC Utrecht eist extra onderzoek naar de lasnaden en lasverbindingen in het dak... De eigenaar van Galgenwaard is daarmee akkoord. Wanneer het nieuwe onderzoek wordt uitgevoerd is nog niet bekend. Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie... moet met spoed worden geopereerd aan zijn galblaas. De politicus van 64 heeft zijn vakantie in Oostenrijk ervoor onderbroken... en keert voor de operatie terug naar Luxemburg. In het ziekenhuis zal zijn galblaas worden verwijderd. Juncker treedt binnenkort af als hoogste baas van de Europese Unie. Hij wordt opgevolgd door de Duitse Ursula von der Leyen. De man die vorige week een aanslag pleegde op een Noorse moskee heeft bekend. Eerder zei de man van 21 nog onschuldig te zijn en zweeg hij tegenover rechercheurs. Kort na de aanslag werd in het huis van de man het lichaam van zijn 17-jarige stiefzus gevonden. Het is niet duidelijk of hij nu ook heeft bekend haar te hebben gedood. De man drong vorige week met zeker twee wapens een moskee binnen in de buurt van Oslo. Eén persoon raakte licht gewond. De dader kon snel overmeesterd worden door moskeegangers. De Nederlandse hockeyers zijn het EK begonnen met een 5-1 overwinning op Ierland. Na 10 minuten was de wedstrijd al zo goed als bepaald toen het 3-0 werd voor Oranje. Morgen spelen de Nederlandse mannen hun tweede wedstrijd op het EK... dan moeten ze tegen het sterke Duitsland. De Nederlandse vrouwen spelen vanavond hun eerste wedstrijd tegen België. Het weer dan nog. Vanavond valt vooral in het noordoosten nog een bui.